5 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Eén coronaprik is waarschijnlijk genoeg voor een vakantie binnen de EU. De Europese landen praten over een COVID-reiscertificaat. Een bewijs waaruit blijkt dat je gevaccineerd bent. En het lijkt er dus op dat je na de eerste prik al zo'n certificaat kunt krijgen, zegt EU-correspondent Kizia Hekster. Zeker is het pas natuurlijk als er ook echt een akkoord is. En er wordt nog druk onderhandeld en het ziet er ook naar uit dat het nog wel eventjes kan gaan duren. Dus pas dan durf ik echt te zeggen, ja, één prik, dat is genoeg. Maar dat is wel eh, het geluid wat hier vandaag klinkt. Dus dat zou positief zijn voor iedereen die die tweede prik nog niet gehad heeft. Een vaccinatiebewijs wordt niet verplicht. Landen kunnen ook vragen om een negatieve testuitslag. Het gaat helemaal de goede kant op met de coronacijfers, zegt het RIVM. Er waren de afgelopen week 25% minder nieuwe besmettingen. We staan zeker beter dan twee maanden geleden. En hoe definitief dat is hangt natuurlijk verder af van hoe, hoe het verder gaat met de vaccinatie. Vaccinatie is op dit moment het belangrijkste wapen in de strijd tegen covid en daarnaast ons gedrag. Dat vaccineren gaat ook steeds sneller. De afgelopen week zijn er bijna een miljoen prikken gezet en dat is een record. De vrouw van 27 die zondagavond werd doodgeschoten in Amsterdam... was de vriendin van een crimineel, meldt het parool. En waarschijnlijk was hij het doelwit van de aanslag. De zwarte Mercedes van de vrouw werd doorzeefd met kogels. Haar vriend, Anis B., zou al een tijd ruzie hebben... over 130 miljoen euro aan kookopbrengsten. In meerdere steden wordt actie gevoerd tegen de gevolgen van het leenstelsel. Op dit moment in Utrecht, Wageningen en Groningen. De actie is georganiseerd door vakbond FNV. Ja, die schulden die kunnen, die zijn gemiddeld 38.000 en die lopen soms op tot 60.000. Eh, en dat is zorgwekkend. Morgen gaan ze naar Rotterdam. De dagen daarna voeren ze actie in Zwolle, Amsterdam, Nijmegen en Leiden. Het weer nog. Buien trekken vanavond naar het oosten weg. En het blijft nog even zonnig. Vannacht 4 tot 9 graden. Morgen zon, wolken en af en toe een bui met 13 tot 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Vooral op de A10 staat het vast. Op de A10 Zuid heb je bij Amsterdam Buitenveldert 20 minuten vertraging door een ongeluk. Het is voor het verkeer richting Utrecht. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 I gotta take you from your man, that's my mission. If his love is really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many and I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah. je allerliefste zus. Toen ik zei dat ik stapelgol was en alleen van jou kon houden, keek je met een beetje spontaan en zei: Zeg nou niet dat jij met mij wilt trouwen. Oh, hou van mij. Oh, hou van mij. Oh, Ik ben de grootste zaal. Ik ben het vaste zaal! closest friend My strength in days gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone you went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and better run for cover. There's no one here to save you from yourself when you'll discover it's hard. You don't know I spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs Were blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started for his heart, You don't know how to carry on.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 blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In april meldde de Raad nog een daling van het aantal veroordelingen met TBS... maar die cijfers bleken niet te kloppen door een verkeerde registratie van TBS-zaken. En coronaprikken moeten ook in het gele vaccinatieboekje komen te staan, vindt de Tweede Kamer. Een motie daarover is aangenomen. De Kamer vindt het niet terecht dat het kabinet het vaccinatieboekje niet gebruikt, terwijl het internationaal erkend is. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. In het noorden en oosten is kans op mist.